Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Bush senior ligt met longontsteking op de intensive care van een ziekenhuis in Houston. Volgens een woordvoerder heeft hij acute problemen met zijn ademhaling. Artsen hebben zijn luchtwegen vrijgemaakt. De vrouw van de 91-jarige oud-president, Barbara, is vandaag in hetzelfde ziekenhuis opgenomen. Volgens de woordvoerder is dat uit voorzorg. Ze heeft last van ernstige vermoeidheid en hoest veel. Senegal dreigt met militair ingrijpen in buurland Gambia en heeft troepen gestuurd naar de grens. De president van Gambia weigert de macht over te dragen aan zijn gekozen opvolger en heeft een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Vooral kinderen worden door hun ouders naar het veilige Senegal gestuurd. Op Schiphol zijn vanmiddag de eerste vliegtuigen met geëvacueerde Nederlandse toeristen uit Gambia geland. 2016 was wereldwijd het warmste jaar sinds het begin van de officiële metingen in 1850, zegt de NASA. Het is het derde jaar op rij dat het warmterecord wordt gebroken. Vorig jaar ging het om een stijging van ongeveer een tiende graad Celsius. De uitstoot van CO2 is volgens wetenschappers de belangrijkste oorzaak van de langdurige temperatuurstijging. Vorig jaar speelde ook het natuurverschijnsel El Niño mee. Dat veroorzaakt opwarming van het zeewater in de stille oceaan en dat heeft effect op het weer in grote delen van de wereld. De Rijksdienst voor het Wegverkeer doet onderzoek naar Schumelsoftware bij de dieselversie van de Jeep Grand Cherokee. Nieuwsuur meldt dat het OM bij het onderzoek betrokken is om te kijken of er aanleiding is voor strafrechtelijke vervolging. Enkele dagen geleden maakte de Amerikaanse toezichthouder bekend dat de automaker Fiat Chrysler Schumel software heeft gebruikt bij de Grand Cherokee. Het weer, kans op mist en vooral in het noordoosten kan het ook ijzelen. Het vriest vannacht op veel plaatsen licht tot matig. Morgen blijft het vrijwel overal droog en dooit het op veel plaatsen. Vrijdag en in het weekend verandert er weinig. Dit was het ZFM. Fan Helen met Jump. En eh, de intro die hoorde je natuurlijk ook. 1984. Eh, en zo van het album 1984. Je luistert naar The House of Rock. CFM Zandvoort. En mijn naam Willem Bruist. Time dime to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Basket Case. Je luistert naar ZFM Zandvoort tot 10 uur. Hebben wij de beste rock. En de volgende heb ik alweer klaarstaan. Ronnie James Dio en Ingrid Malmsteen met Dream On. Je kent hem nummer van uh, Aerosmith, maar persoonlijk vind ik deze toch wel mooier. Ik ga even in een hoekje zitten. Ik laat het over me heen komen en ik geniet intens. ook een beetje bedoeld voor Angela Jansen. Ze was jarig gisteren. En aangezien ik eh, geen happy birthday kan zingen, want ik zing helemaal niet... doen we maar met Ronnie James Dio. Ach, ze volgen elkaar op. Heel snel. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Je luistert naar House of Rock. je luistert naar eh, de klassieke zender van Noord-Holland. Wel nee! Je luistert naar ZFM Zandvoort, House of Rock. Al heel veel luisteraars, veel verzoekjes. Dit is er één. En I Feeling van Boston. Oh, lekker ijzersterk nummer. moet hard, moet hard. Ik heb een verzoek klaarstaan voor een eh, atelier in Nijmegen. Atelier Haafkens. En die is daar bezig met een bodypainting. En die vroeg voor een eh, heel apart nummer. Catch the Rainbow. Rainbow. word je er heel erg stil van. En als je dan ergens in Nijmegen ook nog bezig bent met bodypainting... nou, dan ben ik toch heel erg benieuwd naar het resultaat, hoor, straks. Denk ik. <laughs> Haha! Studio Haafkens in Nijmegen, dat was hem. This is nooit van well, natuurlijk, but uh, probably En dit is, eh, ja, wie is het? Queen Rush, Silent Lucidity. Now don't you cry Wipe away the teardrop from your eye You're lying safe in bed It was all about Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? of Rock. CFM Zandvoort. En natuurlijk gaan wij weer verder. White Snake, here I go again. En verzoekjes, kom maar op. inside Ik Go Again Whitesnake. De band van David Coverdale. En eh, heel af en toe een hooi de solo die erin zit. Uh, is ook een, van een bekende gitarist, een Nederlander. Adje van den Berg. Wel bekend van Vandenberg. Maar natuurlijk gaat het om Whitesnake. Jawel. Nu de Scorpions. Velsenbroek, welkom. was ook een verzoekje, of eigenlijk was het geen verzoekje. Het was wel een verzoekje, alleen ja, het is verkeerd aangedraaid. Nee, aangevraagd. Nee, wel goed aangevraagd, verkeerd opgezet. Ja, nou ja, goed. Ik ben soms net een mens. <laughs> Jawel. Maar goed. Eh, later komt hij eh, nog wel een keertje terug, denk ik. Het andere nummer. Tot die tijd zou ik zeggen, eh, niet huilen, hè. Guns N' Roses. jawel. Ze komen weer bij elkaar, hè? De oude Guns en Roses. Samen Slash, Axel. Komt helemaal goed. En dan gaan we even naar de band van Eddie verder. Pearl Jam, Black. Tot aan de klok van 9 uur, liefst. Mmm. van 9 uur. Dus ik moet jullie helaas even uit deze wolk van gewassen lucht wegtrekken, zeg maar. Na de klok van 9 uur zijn we terug met de House of Rock.